ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het rijdt nog vrij goed door in Noord-Holland. Wel staat er file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... door bergingswerkzaamheden bij Vinkenveen. De rechterrijstrook is daar dicht en dat kost je 10 minuten.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 Het kabinet moet er alles aan doen om DigiD uit handen te houden van de VS, vindt de Kamermeerderheid. Als de techniek achter DigiD in Amerikaanse handen komt, is het risico dat de Amerikanen DigiD blokkeren. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers biedt weinig extra bescherming tegen financiële problemen. Het CPB keek hoe lang zelfstandigen het volhouden als het inkomen wegvalt door ziekte. 15% houdt het nog geen half jaar vol. En het bedrijf uit Almere is veroordeeld voor misleiding van consumenten met OV-chipkaarten. Bij dat bedrijf waren de kaarten veel duurder dan de officiële 7,50.